Funk 4 over 5. Bedankt aan Nigel Pelders voor zijn twee uur sport en heerlijke muziek. Rechtstreeks vanuit Studio 1 in Waalwijk is dit... De Funky. emergency faces Touched by the crying winter wind All kind of trouble, only traces Circles of life New Dimension. Langstraat en Funk Night, hier is Civil Attack on the phone. I haven't been able to stop thinking about you since the last time you came over. I've been waiting for you to come over again so we can finish what we started. But I can show you a whole lot better than I can tell you. I've been waiting to call you for about two weeks took my love and made me feel real good. What's up? Ah, I'll tell you what you can do. Baby, call me on the phone. I'll be right there, baby. I'll be home. Take it get there, call me on the phone. I'll be right there, baby. I'll be home. Take it get there. Time Souvenir 1984. Daarvoor hoorde je Civil Attack on the Phone. Civil Attack is een groep, zeg maar, een mix tussen Ara en Slave. dit, dit is Sheena Easton. No Deposit, No Return. You Back. Langs hadden we funky. Hier is Satin, Silk and Lace. socialize Jets en Curiosity uit de playlist van Langstraat Event Funk Night. En dit, dit is The Mailman Party time. Nou je Lucius Dame de Pretty Vane. Family, Sybil, John de Butler en de Get Band in het eerste uur. Na, na zes uur nog een vol uur. Van dit soort heerlijke, vette, vette, vette funk. You been holding back. Just been too long. shaking in my shoes. Can you feel the groove? Get into the music. Make it your and move. your body, do the talking. Let your feet do the walking. Get up. Let your body, do the talking. Let your feet do the walking. Get up. Yeah, the body is a feeling. When you let yourself know. let yourself go. Let music. Make your body move. Come on, girl, it's party time. Let the music take your mind. Get into the break of party time. Come on, this party's jumping, stopping, having a good time. Let the music take your mind. This party, I wanna make you shine. Come on, you can do it. Come on and do it. It's a feeling that everybody feels. Everybody feels real lights flashing. Flashing the floor. So get away from my door and have some fun. Let your body, move the target. Let your feet to the wallet. Get up. Fame and a Pretty Vein. More Than You Can Handle was dat. En dit, dit is de family. Uit het nest van Prince natuurlijk. Screams of Passion. En nou je bij langs hadden we Funky. Een maxi van Sybil. Let Yourself Go. There's a gentle modern peace that blows whenever we be lying lying in my bed. The moon appears and disappears. You look at me, my clothes I The curtains autumn plays the music, baby. Come on, hold my hand. Leaves are falling Only you and I can wonder. Only you can understand light draws a picture through the silky lace that hangs above your hangs above your door. A picture that is waving that it seems to be with every thrust you Make me beg for more. Oh, a robin sings a masterpiece that lives and dies unheard. Four streams of passion. passion. All I hear in my head going like a volcano, baby. The screams of passion. Back and forth, the raging seas of lust. I want you madly. Can't you tell? Can't you tell? Can't you tell? Can't you tell? Oh, take me in your arms, oh baby. The crime is done. I'd rather die here in your screams of passion time that tell me that you love me? Is it Sunday or is it passion? Love. Yourself Go. Langs hadden we een funky hier zit. En dit is Jonathan Butler, Souvenir 1988. There's one born every minute. I said, 84 Souvenir. Laatste van uur 1 van Langstraat en Funk uit aflevering 171. Deze 24 april 2021 is van de Gap Band Shake a Leg. Tot dadelijk, tot na het nieuws. Gave me my big bird's back. Now I am a free man. mede mogelijk gemaakt door Benders Adviesgroep. Het vertrouwde adres voor uw administratie, verzekeringen, hypotheek en zelfstandig intermediair regiobank. Benders Adviesgroep, Stationsstraat 113 in Waalwijk. Zet de tijd op 6 uur. Langstraat FM Nieuws. Dit is Francis Dix met het Radio Nieuws. In ons land is de 5 miljoenste coronaprik gezet. Het ministerie van Volksgezondheid schat dat het aantal entingen net boven dit getal uitkomt. Het gaat om eerste entingen met het coronavaccin en herhaalprikken bij elkaar opgeteld. Op het coronadashboard staan er nu bijna 5 miljoen en 40.000. De afgelopen week zijn iets meer dan 96.000 coronavaccins per dag toegediend. De politie heeft in het Limburgse echt een einde gemaakt aan een demonstratie bij het asielzoekerscentrum. Ongeveer 40 mensen, zowel bewoners van het AZC als anderen, protesteerden tegen het immigratiebeleid en de lange wachttijden bij de IND. Er was veel politie die in cordon de actievoerders terugdrongen. Voor de demonstratie was geen toestemming gegeven door de gemeente. Er zijn drie arrestaties verricht. Het RIVM noteert vandaag fors minder nieuwe coronabesmettingen, namelijk 8.123. Dat zijn er 1152 minder dan gisteren ook het aantal coronapatiënten op de IC in onze ziekenhuizen is vandaag gedaald. Met 21 naar 816. Het is de grootste afname in vijf weken. En ook het totale aantal COVID-patiënten in de ziekenhuizen nam af. Met 99 naar 2514. Duitsland stelt vanaf morgen nacht een inreisverbod voor India in. Alleen Duitse ingezetenen met een negatieve coronatest zijn uitgezonderd. Ze moeten na aankomst wel twee weken in quarantaine. Bij onze oosterburen zijn tot vandaag 25 besmettingen geregistreerd met de Indiaanse variant van het virus, die mogelijk nog besmettelijker is dan de al bekende mutanten. Landen als Zwitserland en Groot-Brittannië beperkten eerder al het reizen vanuit India. Minister De Jonge van Volksgezondheid kijkt het bij ons voorlopig nog even aan. En dan nog het weer. Vanavond klaart het breed op. Vannacht trekken wolkenvelden over en koelt het af naar min 2 tot plus 5 graden. Morgen is het opnieuw wisselend bewolkt en droog met maxima van een graad of 12. Tot zover het radio nieuws. In 15 seconden Rozenbrand Timmerwerken uit Kaatsheuvel. Zeg je Rozenbrand Timmerwerken uit Kaatsheuvel... dan zeg je kozijnen, deuren, dakkapellen, erkers, metselwerken... renovatie, interieurbetimmeringen, garages, aanbouwen, schouwen, haarden... eigenlijk alles waar een vakman aan te pas komt.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 Een fotowand kopen? Dan moet je contact opnemen met Metro XL. Die kunnen fotowanden leveren als naadloos behang. Helemaal uit één stuk. Of met verlichting erachter. Ook kun je kiezen voor decoratieve geluidsbeheersing. Dat dempt hinderlijke nagalm. Metro XL heeft zelfs oplossingen gemaakt van mozaïeksteentjes. Metro XL? Ja! Zij creëren een compleet nieuwe beleving wil je meer weten? Kijk op www.metroxl.nl. Mooi van Metro. Beerman, wat heeft u mooie planten? Waar heeft u die gekocht? Bij Kwekerij in het Groen uit Kaatsheuvel. Die kwaliteit kweekt en u voorziet van service en een concurrerende prijs. Dat klinkt goed. Al 40 jaar zijn zij het adres voor al uw perkplanten. Dan ga ik naar Kwekerij in het Groen. Maar waar zitten ze eigenlijk? Kwekerij in het Groen, baan 2 in Kaatsheuvel. Of kijk op www.kwekerijinhetgroen.nl Funknight souvenir uit 1984 was dat na het NOS-nieuws van 6 uur. Na het coronanieuws van 6 uur niet al te intellectueel, als ik zeggen. Michael Lafsmith is dit bij Lux van de Funky. baby tells me she loves me, but she's Dat was Vanity. Die je ook al kent van Vanity 6 natuurlijk. En deze man is in 2013 overleden. Eddie Towns, hier is My Name. 11 half precies hier bij The Funky. Come think Sounds, afgekocht E.T. My name was dat. 8,5 half, 7. Langs hadden we een Funk Night met dadelijk nog Washer, Trouble Funk, Video, D-Train, Barbara Roy, Pieces of a Dream, Earth with Empire en Clockwork. Maar nu eerst Luther Vandross. Stop to Love. one does you better. Can't you stay forever? nu even Go Go Funk uit Washington DC. Trouble Funk is het En Woman of Principle. Nou, je souvenir van video. 1982. Closet Freak heet dat. you're mine. Nobody loves, wow. nobody loves me like you. Nobody loves, uh. nobody loves me like you. Uh. Nobody loves, nobody loves me like you. Nobody loves, nobody loves me like you. You get it with a rich man, victim of circumstance. Divorce is first love. For a second chance, sooner or later if you giving up a good thing It's so easy to do. Woman of principles, you will survive. Take the chance and keep our love alive. There's nothing better for me and you. Understanding the pain we go through. Nobody loves, nobody loves like you. Nobody loves me like you. Yes, you do. Nobody loves, nobody loves me like you. Like you. Nobody loves, nobody loves me like you. Think For You. Daarvoor hoorde je video en Closet Freak een souvenir uit 1982. En dit is Barbara Roy. Langs we een funky. to see you tonight. We zijn tot 7 uur en na 7 uur hoor je Peter Sterrenburg in Peters Platenparade. de playlist Winning Streak is het om precies 10 voor 7. We staat hier in de studio vol met camera's en die zijn er heus niet voor mij hoor. Die zijn er voor aanstaande dinsdag, Koningsdag, dinsdag de 27 april. Dan hebben we uitzending tussen 10 en 4 hier op Langstraat FM. Met de lintjesregen natuurlijk. Aanstaande dinsdag tussen 10 en 4. Luister dus naar Langstraat FM. Thinking of You, souvenir 1987. We gaan eruit met de plaat die we vorige week splinternieuw aan jullie hebben voorgesteld. Saucy Lady and Delirious. En dadelijk na het nieuws van 7 uur hoor je Peter Sterrenburg in Peters Parade. Geniet met hem. Tot 9 uur vanavond dus. Fijn weekend. Luisteren aanstaande dinsdag. En eh, ik ben er aanstaande zaterdag weer. Met langs de Funk Night. Doe het kalm houd funky. mede mogelijk gemaakt door Benders Adviesgroep. Het vertrouwde adres voor uw administratie, verzekeringen, hypotheek en zelfstandig intermediair regio.